Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mannen moeten drie en vijf jaar de cel in voor berovingen met veel geweld op homo's. De twee mannen uit Brabant van 19 en 20 spraken via Grindr af met acht slachtoffers die ze eenmaal op date bruut beroofden. Ze gingen steeds verder, tot het punt waar ze hun slachtoffers mishandelden met een honkbalknuppel. Daarna bonden ze hen vast met duct en gooiden ze in een kofferbak. Ze bedreigden de slachtoffers zo dat die hun pincode en pas gaven, zodat ze hun bankrekening leeg konden trekken. De coronacijfers zijn niet best vandaag, zegt minister Grapperhaus. Besmettingen is echt behoorlijk gestegen. Was al de laatste tijd heel langzaam over de 6000 per dag aan het gaan. Staat nu ineens ook op 7500. Sinds begin januari was dat aantal niet meer zo hoog. Ook in het ziekenhuis en op de intensive care liggen meer coronapatiënten. De bestuurder van een Jumbo-bestelbusje heeft een boete gekregen. Hij botste eerder deze week op een tram in Utrecht. Die tram ontspoorde, de bovenleiding raakte beschadigd en er konden dagenlang geen trams rijden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed. We weten niet of hij drank of drugs had gebruikt. En hij reed vlak voor de aanrijding ook door rood. Ajax weet wie de volgende tegenstander is in de Europa League. AS Roma wordt het uit Italië. Commentator Jan Roefs vindt het een pittige loting. AS Roma, de nummer 6 uit de Serie A, schakelde opvallend makkelijk Shakhtar Donetsk uit. Die topploeg uit de Oekraïne in de achtste finale. Bij de Italiaanse ploeg speelt ook een Nederlander, Rick Karsdorp. Al weten we nu al dat hij het in de eerste wedstrijd tussen beide teams niet in actie komt. Maar is dus geschorst voor de eerste wedstrijd op 8 april in de Johan Cruijff Arena. Omdat hij gisteren een gele kaart pakte in Kiev Ajax moet dus volgende maand eerst thuis tegen Roma. Een week later is de return in Italië. Het weer nog. Zonnig is het. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is ongeveer 8 graden, maar door de wind kan het wat kouder voelen. Vanavond is het helder, droog en vannacht kan het een beetje vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Volendam een file van 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. De afrit is dicht door een ongeluk op de provinciale weg.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 De partijvoorzitter van het CDA, Rutger Ploem, stapt op. Dat maakte hij bekend op een ingelast persmoment. Aanleiding is de teleurstellende uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA zakt van 19 naar hoogstwaarschijnlijk 15 zetels. Finland stopt voorlopig toch met het vaccineren met AstraZeneca. Hoewel het vaccin gisteren door de Europese toezichthouder EMA als veilig en effectief werd beoordeeld... wil Finland eerst onderzoek doen naar twee complicaties met bloedpropjes. Twee Brabantse mannen zijn veroordeeld voor een reeks gewelddadige berovingen. Ze spraken via homo-dating-app Grindr af met mannen...